uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het eerste coronajaar zijn vaker Nederlanders met een migratiegrond overleden... dan mensen met een Nederlandse achtergrond, meldt het CBS. De sterfte was het grootst onder Marokkaanse Nederlanders. Bij hen was corona de oorzaak van 25 van de overlijdensgevallen. Onder de totale bevolking was dat 15 ook Nederlanders met een Turkse, Surinaamse of Indonesische achtergrond... overleden relatief vaak aan COVID-19. Als mogelijke oorzaken voor het hogere sterftecijfer onder mensen met een migratieachtergrond... noemt het CBS onder meer dat aandoeningen als diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten bij hen vaker voorkomen... wat het risico op overlijden bij corona vergroot. Rusland zal alleen kernwapens inzetten als het bestaan van het land wordt bedreigd en niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft woordvoerder Peskov van het Kremlin gezegd... in een interview met het Amerikaanse tv-netwerk PBS. Peskov stelt dat het resultaat van de operatie in Oekraïne... geen reden is voor het gebruik van een kernwapen. Eind vorige maand, net na het begin van de invasie in Oekraïne... maakte de Russische president Poetin bekend... dat hij de paraatheid had verhoogd van de eenheden... die beschikken over kernwapens... Wereldwijd werd dat gezien als een verkapt dreigement. De veiling van de shirts die het Nederlands elftal zaterdag droeg tegen Denemarken... heeft ruim 53.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar UNICEF, dat het geld gebruikt voor noodhulp aan kinderen en gezinnen in Oekraïne. Het shirt van oranje aanvoerder Virgil van Dijk bracht met 7.000 euro het meeste op... gevolgd door dat van Frenkie de Jong dat voor 5.000 euro wegging... Vanavond speelt het Nederlandse elftal tegen Duitsland. Ook de shirts die de spelers dan dragen worden geveld door UNICEF, voor UNICEF.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 know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.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 Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven Doe dit normaal maar nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog in oog Je had me bij Ik zag je staan en ik dacht van dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo, hallo jij gelooft.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik had er niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo perfect zij Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld Pizza met ananas is discutabel.